Dinsdag zei ze dat ze niet had gedacht dat de Franse uitzetting van Roma-zigeuners in Europa nog mogelijk was na de Tweede Wereldoorlog. President Sarkozy reageerde woedend en gisteravond nam Redding haar woorden terug. Ze zei dat de uitwijzing van Roma door Frankrijk op geen enkele manier te vergelijken is met wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Er gaan meer gemeenten meedoen aan de proef om de terugkeer van zeden- en geweldsplegers in hun woonomgeving te verbeteren. In plaats van 17 worden het er 50. Vooral de terugkeer van pedoseksuelen in hun oude buurt levert vaak problemen op. In de betrokken gemeenten worden de burgemeesters van tevoren ingelicht. Die kunnen dan bekijken hoe de terugkeer het best kan worden aangepakt. Een flat in Zaandam is gisteravond en vannacht enkele uren ontruimd geweest vanwege een bomalarm. Er was een verdacht pakketje gevonden met draden en batterijen. Aan het begin van de nacht concludeerde de explosieve opruimingsdienst dat het vals alarm was. Daarop konden de flatbewoners weer naar huis. Oliemaatschappijen moeten hun verlaten boorplatforms in de Golf van Mexico afbreken. Ook moeten ongebruikte bronnen een permanente afsluiting krijgen in plaats van de kleppen die er nu zitten. Het besluit van de Amerikaanse regering volgt op de olieramp in de Golf van Mexico. Sinds april stroomde daar 750 miljoen liter olie in zee. De New Yorkse burgemeester Bloomberg wil het rookverbod in New York uitbreiden. Als het aan hem ligt mag er ook in de parken, stranden en voetgangerszones van de stad niet meer worden gerookt. Daaronder vallen bijvoorbeeld Central Park en Times Square. Het besluit moet nog wel door de gemeenteraad, maar dat is waarschijnlijk een formaliteit. Ajax heeft zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League verloren. Real Madrid won in het Bernabeu stadion met 2-0.